Gert met het NOS Journaal. Premier blijft erbij dat hij geen afstand hoeft te nemen van het PVV-meldpunt over overlast door Midden- en Oost-Europeanen. Het Europees parlement sprak vandaag uit dat hij dat wel moet doen omdat het meldpunt discriminerend is in de ogen van het parlement. Volgens het parlement moet het kabinet de ogen niet sluiten voor politieke ideeën die haak staan op Europese grondwaarden. In een brief van de Tweede Kamer herhaalt Rutte dat het kabinet niet van geval tot geval commentaar geeft op acties van politieke partijen. Hij benadrukt nog eens dat het meldpunt een initiatief is van de PVV en niet de mening van het kabinet weergeeft. Of een politieke partij de grenzen van de wet heeft overschreden, moet de rechter beoordelen, vindt de premier. De Afghaanse president Karzai wil dat de NAVO-troepen zich terugtrekken uit dorpen en afgelegen gebieden. Hij zei dat na een ontmoeting met de Amerikaanse minister van Defensie Panetta. De oproep van Karzai volgt op het bloedbad dat een Amerikaanse militair aanricht in de provincie Kandahar. Eerder waren er spanningen vanwege Koranverbrandingen op een Amerikaanse legerbasis. Karzai zegt ook dat hij liever ziet dat Amerikanen al volgend jaar alle veiligheidstaken overdragen aan Afghanistan. De geplande overdracht is in 2014. De Taliban schorten de gesprekken met de Amerikanen over vrede op. Volgens de Taliban hebben de gesprekken geen enkele zin. De Amerikanen zijn volgens de Taliban niet bereid tot enige toezeggingen. Taliban opende in januari een kantoor in Qatar. Vertegenwoordigers van de Taliban spraken daar onder meer over de situatie in Afghanistan. Morgen wordt in België een dag van nationale rouw gehouden in verband met het busongeluk in Zwitserland. Dat heeft de premier Di Rupo gezegd. Bij het ongeluk kwamen 28 mensen om het leven, onder wie 22 kinderen van scholen uit Heverlee en Lommel. Ze waren met school op skivakantie geweest. Onder de omgekomen kinderen zijn ook zeven kinderen met de Nederlandse nationaliteit. Het weer volop zon, wordt 14 graden in het noorden, 18 in het zuiden. Morgenochtend eerst nevel, mistbanken of laaghangende bewolking. In de loop van de dag breekt op veel plaatsen de zon door. Morgen wordt het 12 tot 16 graden.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 seven and it's full of perfume It's I'm down on the floor and I don't know what I'm in for Conversation has a time and place and the interaction of a lover and a nick at the time I'm talking using symbols, using www.zfmzandvoort.nl van Zandvoort, op 106.9 FM.